ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Te veel studenten krijgen geen stagevergoeding. En dat is oneerlijk, zegt demissionair onderwijsminister Dijkgraaf. Hij roept werkgevers nu op om hier iets aan te doen. En dat lijkt deze mbo-student ook een goed idee. Ik snap ergens dat je als je iemand een hoger onderwijs hebt... dat je dan meer wil betalen, want dat is in het echte leven nou eenmaal ook zo. Degene die meer diploma's heeft, krijgt meer betaald. Maar ik vind toch wel om juist mensen meer te motiveren op het mbo... om echt naar stage te gaan en stage te lopen... dat ze het wel een beetje gelijk mogen gaan doen. En wat voor bedrag vind jij dan wel fair per maand? Ik zou 300 zou ik heel blij mee zijn. Ja, uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de stagevergoedingen per niveau flink kunnen verschillen. Zo krijgt bijna 90% van de hbo'ers die een lerarenopleiding doen geen geld op hun rekening gestort. Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met anti-Israël teksten en stickers. Zo stond er onder meer vieze genocide goedpraters op het kantoor en de partij doet aangifte. Morgen is er in de Tweede Kamer een debat over antisemitisme. Partijleider Mirjam Bikker is een van de initiatiefnemers van een verklaring om iets te doen tegen jodenhaat. Op Schiphol hoef je voortaan niet meer met je handjes in de lucht door de controle. Want het vliegveld heeft nieuwe scanners en hoopt dat reizigers daardoor sneller door kunnen. Nu hebben we de scanners waar je dus eh, in gaat staan, eigenlijk doorheen loopt, even stilstaat met de armen omlaag. Het plaatje eh, zegt het allemaal al, eh, het plaatje waar je naar kijkt als je erin staat. Eh, de beveiliger scant je en, ja, en klaar is Kees. Ja, Schiphol hoopt zo de lange rijen bij de security in de meivakantie te voorkomen. En in Londen zijn vanochtend twee paarden losgeslagen. Op social media is te zien hoe de dieren door het centrum galoppeerden. En een van die paarden zat helemaal onder het bloed. They nou are in central London. One of them, the white one, as you can see, appeared to be covered in blood. Volgens de BBC zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. De paarden hoorden waarschijnlijk bij de stallen van het Britse Koningshuis. Ze zouden zijn losgebroken tijdens een oefening voor een jaarlijkse militaire parade. Het weer dan nog. Later vanmiddag en vanavond droogt het op.